Tot hij in 2011 werd betrapt op fraude. De Fontes Hogeschool zegt dat de studenten zelf hebben gevraagd om colleges van stapel over de schaduwkanten van roem en succes. Het weer nog, vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist.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 In Den Haag heeft urenlang een grote brand gewoed in de wijk Benoordenhout. De brandweer had de grootste moeite het vuur te bedwingen. De brand begon gisteravond in een ijzerhandel in de Van Hoytemaastraat en sloeg over naar woningen en schuren. Zeker veertien mensen moesten hun huis uit en kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand in Den Haag is nog niet bekend. Belgische F-16's hebben gistermiddag verkenningsvluchten uitgevoerd boven Irak. Twee toestellen vlogen drie uur lang over de omgeving van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Er zouden videobeelden zijn gemaakt die nu worden geanalyseerd. Volgens de omroep VRT zijn nog geen aanvallen uitgevoerd. Het was de eerste keer dat het Belgische leger actief is in de strijd tegen islamitische staat. In Nederland debatteert de Tweede Kamer vandaag over de Nederlandse bijdrage aan de missie tegen IS. Het kabinet wil zes F-16's inzetten om doelen van IS in Irak te bombarderen. De Mexicaanse overheid zegt dat er opnieuw een belangrijke drugsbaas is opgepakt. Het is Hector Beltran, de leider van een kartel dat zich bezighoudt met de handel in cocaïne, marihuana en heroïne. Het is nog niet bekend hoe hij is opgepakt. De arrestatie is een nieuw succes voor president Peña Nieto. In februari werd de meest gezochte drugsbaas van Mexico gearresteerd, Joaquín Guzmán van het beruchte Sinaloa-kartel. De vakbonden zullen niet meewerken aan het lossen van een chloortransport van Axo Nobel, zeggen FNV, CNV en de Unie. Ze noemen het bizar dat Axo chloortreinen wil laten rijden, omdat er wordt gestaakt bij de Axo Gloorfabriek in de Botlek. Het personeel eist meer loon. Het chemieconcern zegt dat er door die staking een tekort aan chloor dreigt te ontstaan. De vakbonden bestrijden.